Leidingen worden de komende dagen gespoeld en het water getest. President Zelensky is blij met de steun van Europese leiders. Dat laat hij weten op X nadat hij met ze had gebeld. Hij sprak ze ter voorbereiding op het gesprek met president Trump. Die zit hij later vandaag in Amerika. Na afloop van dat gesprek zou hij weer de Europese bondgenoten opbellen, zegt hij. En New Yorkers moeten binnenblijven en van de nood maar een deugd maken. Door baby's te gaan maken, zegt de burgemeester, nu de stad kampt met hevige sneeuwval. In Central Park ligt al 11 centimeter en op de vliegvelden zijn honderden vluchten geschrapt. Vannacht opklaringen, aan het einde van de nacht in het oosten mist. Overdag overal kans op mist, bij maximaal rond het vriespunt. Alleen in de kustregio zon en daar wordt het tot maximaal 7 graden. En dat was het nieuws op 538. 538. Vanaf morgen de 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win 10.000 euro. Tiesto. Radio luistert naar Club Live bij Tiesto op 158. Een speciale show deze week. De laatste van 2025. En het is ook de laatste Club Live ooit. We gaan vanavond het Club Live tijdperk afsluiten. Ik begon met bij Club Live Radio Show in 2007. En in al die jaren hebben heel veel artiesten groot zien worden. Stijlen veranderen voortdurend. Dance music is groter dan ooit. En festivals zijn uitgegroeid tot mega-evenementen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik nog steeds over de hele wereld kan draaien. En overal kom ik altijd artiesten tegen en nieuwe talenten die me inspireren. En de hartvormende connectie met het publiek blijft altijd fantastisch. Deze week gaan we Club Live op een mooie muzikale reis. En ik draai een aantal tracks voor je. De grootste hits die ooit zijn uitgebracht in het tijdperk van Club Live van 2007 tot 2025.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 Hell no, nah, been waiting too long. Hell no, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence, yeah, body what you're coming for, but they don't wanna let you in. And you drop your back to the floor and you're asking what's happening. It is getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. And you drop your back to the floor and you're asking what's happening. It is getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips a Coca Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. coming for forward. They don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. Well, she sips the Coca Cola. She can't tell the difference. Lost dancing. You're coming for forward. it. We took for granted. 10 jaar clublife zijn er heel veel muzikale hoogtepunten geweest. Te veel om in één uur te doen, maar ik doe toch mijn best om zoveel mogelijk te laten horen. En in deze mix draai een aantal van de grootste hits die zijn uitgekomen tijdens het clublife tijdperk. Zo hoor je net in de mix tracks van Loud Luxury, Camel Fat, Fred Again, Adam Ford, Fisher, A-Craze en Mau P. Misschien moet je er even over nadenken, of weet je het meteen. Maar ik ben erg benieuwd wat jouw favoriete dancepad is van de afgelopen twee decennia. Laat het me weten op mijn socials, at Tiesto. We gaan verder met Dinero en Gigi D'Agostino in My Mind. Deze track zullen we nooit vergeten. Levels van Avicii. Deze melodie is tijdloos en inmiddels toch alweer 15 jaar oud. Man, time flies. Je luistert naar Club Live bij TSO 58. En dit is niet een gewone show. Dit is de allerlaatste Club Live. En in deze mix maak ik een aantal tracks voor je... die uitgekomen zijn in de afgelopen jaren op Club Live. Zo ze juist Eric Pritz, Galantis, Ottonoos en Alesso in de mix. En de complete lijst van alle tracks die ik deze week voor je draai in Club Live... kan je vinden op 1001tracklist.com. Martin Garrix was pas 16 jaar oud toen zijn leven in één taal op zijn kop stond. Hij bracht Animals uit in 2013, een track die hem meteen wereldberoemd maakte. Hij weet allemaal hoe succesvol hij naar een is en nog steeds is. Dit is Martin Garrix, Animals. artiesten samen te werken. En met een blend van stylen maak je nieuwe tracks en krijg je op je nieuwe inspiratie. Vandaar dat ik altijd met jong nieuw talent heb gewerkt. Zoals Kashmir. En zojuist hoorde je Secrets. Een speciale track in een speciale club live show. Deze week hoor je in de mix 30 van de grootste dancers die zijn uitgebracht tijdens het club Clublife tijdperk. Zo hoorde je Sebastian Ingrosso, Porter Robinson, Dead Mouse, Calvin Harris en Z. En nu een van de weinige artiesten die maar liefst twee keer op in deze lijst. Martin Garrix, samen met Mitty Vegas en Mike Tremor. zijn aan het einde gekomen van de allerlaatste publife bij Tiesto. We sluiten het Clublife tijdperk nu af. Maar het is geen afscheid, integendeel. Het is tijd voor een nieuwe start. En hoe dat precies gaat, hoor je volgende week hier in 158. We gaan namelijk nog steeds veel mooie herinneringen samen maken. Maar wel in een nieuwe stijl. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de onderhoudelijke support. Voor al die jaren Club Live. En ik heb altijd heel erg van genoten om deze show te maken. En ik ben ook heel erg enthousiast over het nieuwe begin wat we volgende week gaan starten. Ik wens je best een fijne oud en nieuw. En luister volgende week weer, dezelfde tijd, naar 158. Tot volgende week.